Ondanks druk van Australië houdt de Indonesische president Widodo vast aan het uitvoeren van de doodstraf. Eerder dit jaar werd een Nederlander geëxecuteerd. Minister Kamp wil niet voor 1 juli een besluit nemen over de gaswinning in Groningen in de tweede helft van het jaar. Later neemt het kabinet weer een besluit over de gaswinning in 2016. Dat zei hij tijdens een Kamerdebat. Veel oppositiepartijen wilden eerder een besluit, maar er was geen meerderheid voor een motie van wantrouwen van de Partij voor de Dieren. Belangenclub sturen vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer over de hulp aan kinderen die veel zorg nodig hebben op school. Ze zeggen dat zorgverzekeraars niet betalen voor begeleiding in de klas, terwijl dat wel hun taak is. Zeker 2000 kinderen komen nu in de knel. De gemeente en de zorgverzekeraars wijzen naar elkaar voor de betaling. Bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Zevenhuizen zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die op een bewaakte overgang stond. Een passerende trein botste er tegenaan. Het is onduidelijk hoe de auto op de overgang is terechtgekomen. Volgens de politie ging het vermoedelijk om een bestelbusje. Degene die maandagochtend in Breda een tas met een pasgeboren meisje op straat achterliet, is kort daarvoor door bewakingscamera's gefilmd. De beelden waren gisteravond te zien en opsporing verzocht. Op de opname is niet te zien of het een man of een vrouw is. Ook liet het programma de kleding en het dekentje zien waarin de baby was gewikkeld. Het meisje is naar een pleeggezin gebracht.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 I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, I'm too hot. hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah.